Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de drie gemeenten heeft de afgelopen jaren nooit asielzoekers opgevangen. RTV Noord zocht het uit, omdat de Eerste Kamer het vandaag en morgen over de spreidingswet heeft. De burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon legt uit waarom zij niet kunnen helpen met de opvang wij eh, vangen heel veel andere mensen dus op. We hebben Oekraïners, ook statushouders, arbeidsmigranten. En eh, een vraag zeg maar, voor crisisnoodopvang heeft ook echt te maken... heb je daar dan plek en ruimte voor? En dat is in een eh, plattelandsgemeente zoals wij zijn best wel ingewikkeld. Want er zijn bijvoorbeeld geen grote leegstaande gebouwen. Met de spreidingswet kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen... zodat het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wat minder druk wordt. Superrijke mensen zouden meer belasting moeten betalen... vindt hulporganisatie Oxfam Novib. Zo'n 5 miljard mensen zijn er de afgelopen jaren financieel op achteruit gegaan... terwijl de vijf rijkste mensen ter wereld juist meer dan dubbel zo rijk zijn geworden... Oxfam Novib zegt dat de ongelijkheid alleen maar groter wordt als er niet wordt ingegrepen. En Pieter Kolwijk mag dit jaar het kinderboekenweekgeschenk schrijven. Hij is vooral bekend van het boek Gozert en heeft meerdere vakprijzen gekregen. Hij schrijft boeken waarin fantasie een grote rol speelt. Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar lekker eigenwijs. En het gaat goed met de Nederlandse muziek. De exportwaarde nam het afgelopen jaar met 15% toe. En dat komt vooral door onze dancemuziek. MUZIEK De export van onze muziek leverde bijna 200 miljoen euro op. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat altijd in opdracht van Buma Cultuur wordt gedaan. Deze onderzoeker legt uit waarom onze dancemuziek ver over de grenzen zo populair is. Je ziet vooral dat de afgelopen jaren, omdat we daar ook een soort van voorsprong hadden op de rest... Ehm, dat eigenlijk overal ter wereld die Nederlandse DJ's worden, worden uitgenodigd om te spelen op allerlei festivals. Nederlandse dansmuziek is goed voor 70% van de exportwaarde. En het weer nog, let op als je de deur uitgaat, want het kan glad zijn. Er zijn winterse buien met sneeuw of hagel. Soms ook gewoon regen, maar doordat het koud is kan de neerslag bevriezen. Tussen de buien door is er ook wat zon. Het wordt vandaag een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien of bevriezing. Het zorgt voor eh, wat meer drukte, eigenlijk langere files dan gebruikelijk. Maar de vertraging valt reuze mee. Op de A2 Utrecht-Amsterdam rijdt het langzaam tussen Breukelen en Knopen de Amstel over 13 kilometer. A7 hoorn tussen afrit Averhoorn en Purmerend. 20 minuten vertraging in 11 kilometer file. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Kwartier vertraging, 3 kilometer file. Op de eh, n 203 eh, Alkmaar Amsterdam. 5 minuten vertraging bij de aansluiting met de A9. 10 minuten op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Alfa aan Rijn en Leimuiden. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland. Een kwartier vertraging over 5 kilometer file.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 blijkt uit een analyse van RTV Noord. Via de spreidingswet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Deze week wordt die wet in de Eerste Kamer behandeld. In Nederland groeit de ongelijkheid. Net als in de rest van de wereld staat in een rapport van Oxfam Novib. Om die scheefgroei tegen te gaan, zegt de organisatie... moeten extreem rijken extra worden belast. En het gaat goed met de Nederlandse popmuziek. De exportwaarde steeg afgelopen jaar met 15 naar bijna 200 miljoen euro meldt organisatie Buma Cultuur. Het weer, winterse buien.